Het meisje wilde afgelopen zomer vertrekken om twee jaar solo rond de wereld te zeilen. Maar de rechter vindt de reis gevaarlijk voor haar gezondheid en geestelijke ontwikkeling. Ook moet ze eerst het schooljaar afmaken en haar reis beter voorbereiden. Laura had zelf al besloten dat ze eerst haar schooljaar wil afmaken voordat ze aan haar solo-tocht begint. Minister Kramer wil woningen langs snelwegen beter beschermen tegen geluidsoverlast. Volgens de nieuwe regels moeten er maatregelen worden genomen als het geluidsniveau op de snelweg boven de 65 decibel uitkomt. Langs het spoor ligt de grens bij 70 decibel. Door de toename van het verkeer de afgelopen 25 jaar is de geluidsoverlast flink toegenomen en volstaan de huidige eisen niet meer. De Franse ex-president Chirac moet terechtstaan wegens corruptie. Hij zou in de jaren 80 als burgemeester van Parijs partijleden op de loonlijst van Parijs hebben gezet, zonder dat ze voor de gemeente werkten. Chirac houdt vol onschuldig te zijn en zegt dat ze wel degelijk voor de gemeente Parijs hebben gewerkt. In Amerika krijgen nabestaanden van een vrouw die omkwam bij een wedstrijd water drinken een schadevergoeding van omgerekend bijna 11 miljoen euro. De vrouw deed mee aan een wedstrijd van een radiostation. Wie in drie uur zoveel mogelijk water kon drinken zonder naar de wc te gaan, kreeg een wie spelcomputer De 27-jarige vrouw stierf enkele uren na de wedstrijd aan watervergiftiging. In het stadhuis van Haarlem is een bruiloft uitgelopen op een vechtpartij tussen leden van beide families. Aanleiding was een opmerking van een broer van de bruid over een gehandicapte oom van de bruidegom. De families gingen daarna massaal met elkaar op de vuist. De politie moest hen uit elkaar halen. Enkele bruiloftsgasten raakten licht gewond. Het, het nevelig en bewolkt. Eh, vanmiddag opklaring en wat zon. Met temperatuur ongeveer 15 graden. Morgen in het westen wat regen. Zondag regent het overal en gaat het harder waaien.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 You stopped the blood, made my head soft. A song and I'll sing it like I mean it. Give me the words and I'll sing. the blood, made my head sore. You got my heart in a headlock. You stopped the blood, made my head sore.